Drie uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben 45 miljoen dollar extra steun toegezegd aan de Syrische oppositie. Van het geld mogen de opstandelingen geen wapens kopen. Volgens minister Clinton van Buitenlandse Zaken moet het geld worden gebruikt voor noodhulp en bijvoorbeeld telefoons en camera's. De extra ondersteuning werd aangekondigd na een bijeenkomst in New York. De Russische minister van Buitenlandse Zaken zei daar dat landen die de oppositie in Syrië steunen... de bloedige strijd alleen maar verergeren. Politiebond ACP ziet niets in het plan voor een nationale politie. Volgens voorzitter Van de Kamp zijn er nog te grote risico's... om tot een goed functionerende nationale politie te komen... die voldoet aan de hoge verwachtingen van de samenleving. Dat schrijft de vakbondsvoorzitter in een brief aan minister Opstelten. Volgens de ACP is het beeld van veel agenten dat de cultuur bij de top van de politie onvoldoende verandert. Het is de bedoeling dat de nationale politie er volgend jaar komt. Dan worden de huidige 26 korpsen samengevoegd tot 10 regionale eenheden. Bij overstromingen in het zuiden van Spanje zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Honderden Spanjaarden zijn geëvacueerd. De doden vielen in Murcia, Malaga en Almeria. Een van hen is een meisje van negen. Zij zat in een auto die door het water werd meegesleurd. In veel dorpen die zijn getroffen door de zware regenval is de stroom uitgevallen. Vandaag wordt er opnieuw veel regen verwacht in het zuiden van Spanje. Waarschijnlijk is het morgen weer zonnig. De zes genomineerden voor de ACO Literatuurprijs zijn bekendgemaakt. Het zijn Stefan Enter, Arnon Grunberg, Mensje van Keulen, Elvis Peters, Peter Terrin en Anton Valens. Eind oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. Die krijgt een sculptuur en 50.000 euro. Het weer, bewolkt en af en toe wat regen. In de middag vanuit het westen opklaringen... bij een temperatuur van ongeveer 16 graden. Morgen droog en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Eh, goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn inmiddels in het holst van de nacht aanbeland. Tijd voor een verhaal. Vanavond gaan we naar de achterbuurten van Amerika in dit documentaire uur. Jacqueline Maris neemt ons in From the Devil's Pit mee naar twee ghetto's. St. Thomas in New Orleans en Southie in Boston stonden op het moment dat deze documentaire gemaakt werd... in de top 10 van beruchtste wijken van Amerika. St. Thomas is inmiddels afgebroken, maar was een voornamelijk zwarte wijk. Southie is overwegend blank. Jacqueline Maris praat met de bewoners. Een onthut ervaring. Luistert u naar het eerste deel van From the Devil's Pit, een documentaire uit augustus 2001. It started coming with cocaine, and that was the rich man's coffee, you know what I mean? But we really were flooded with angel dust. Um, what it did for me is it made me feel really powerful and strong, and no one could bother me. But I was scared to death. That group in St. Thomas, they were on property that surrounded, in essence, by uh, individuals who simply wanted that land. It's happened before in this country, and it's happened again. The, the haves got rid of the have, have-nots. That's basically what happened. Anyways, uh, Radio Holland, this is Radio America. It's Radio South Boston. and we got one last thing to say to you, and what is it? This is the radio of the ghetto. Do not listen to this station. I'm sorry. St. <laughs> Thomas in New Orleans en Southie in Zuid-Boston behoren tot de meest beruchte wijken van de Verenigde Staten. Ze werden ooit gebouwd als eerste sociale woningbouw. Het waren de eerste public housing projects. Vanaf de jaren 70 namen drugs en misdaad het straatbeeld over. Michael McDonald, die All Souls, A Family History from Southie schreef... verloor er vier broers. Zijn gewelddadige levensgeschiedenis vertelt het verhaal van veel ghettobewoners. Jacqueline Maris bezocht Southie en St. Thomas. In St. Thomas in New Orleans was haar gids Bart Stapert... die twaalf jaar met de ghettobewoners werkte. De wijk is inmiddels afgebroken. De families zijn verspreid geraakt. In Zuid-Boston laat jeugdwerker Leo Rull zien waar hij opgroeide. Ze rijden vooral s'nachts door de stad. Volgens Leo Rull komt de Devil's Pit dan pas tot leven. Nu deel 1 van From the Devil's Pit, berichten uit het Duivelsgat. De beginnen op het kerkhof van Zuid-Boston. Wat What we're doing now is we're going on a night mission. This is night operations. But anyhow, it's not a joke. Huh? It's not a joke. No, this is real. I'm trying to tell you something. Leo is een nachtdier. Hij is sowieso altijd heel onrustig. Maar hij wil per se, s'nachts. Naar het kerkhof waar eh, alle jongens van de Saudi begraven liggen. Of een heleboel. you know, there's a lot of pain in this graveyard, very much so, a lot. What for, yeah. what kind of pain? See the wind kicking up, just right there. Is that where the kids' graves are? Right there. We can come to the fence and look. But this is een plaats met heel veel verdriet. Really safe here. Who is buried here? Wie is hier begraven? Um, kids from Saldia right here. Suicide. Suicide and murder. Self-mord. Right, right in front of us is um, Brian Havlin's grave, um, and he uh, got murdered. He got shot seven times and five years ago. This guy killed him because he had a fight with him, and the guy was a gun nut. He came back and shot him seven times, and mm -hmm. then tried to run his body over. Um, Brian Hanlon, five years later, doodgeschoten, vermoord and toen nog over hem heen gereden. Tommy Mullen is buried next to him. And uh, he hung himself because um, his mother was getting evicted. Tommy Mullen, een tiener die zich opgehangen heeft. Want het kwam omdat eh, zijn moeder, door, door, zijn moeder werd door zijn schuld eh, ontruimd. Want hij had namelijk, eh, wat ze zeiden, een raciaal een, een, gevecht gehad met een buurjongen, een zwarte buurjongen. Maar je had zijn, zijn begrafenis moeten zien. Er waren duizenden zwarte jongeren, bij wijze van spreken. Iedereen was er. Kevin mm, Gary, you can actually see it. Kevin Gary committed suicide. it was the first kid to commit suicide in 1997. And then there was a whole suicide epidemic, and there was, in two and a half months, there was a couple hundred kids that tried to kill themselves, but six killed themselves. Um, hung themselves. All hung themselves, and a bunch of them tried. Kevin Gary was eh, het eerste jongere die zich in 97 ophing. En daarna zijn er honderden kids geweest die gewoon hebben geprobeerd zelfmoord te plegen. En bij velen is het ook gelukt, meestal de ophanging. En hij zegt van kijk, eh, hier ligt ook een jongen die, die losgesneden werd door een zwarte vrouw toen die zich op wilde hangen. Hij heeft het overleefd en zij niet. Zij is aan een overdosis gestorven. Dus er liggen hier vele verhalen van Saudi uit All Souls, A Family Story from Saudi, van Michael MacDonald. Ik was terug in Southie, de beste plek op aarde, zoals Ma altijd zei, voor de kids dood waren. Zo noemen we ze nu, de kids. Zelfs als we ze bij naam willen noemen, raken we soms in de war. Wie er dood is en wie er nog leeft in mijn familie. Na zoveel doden werden mijn vier broers de kids... als we het over een bezoek aan het kerkhof hadden. Maar ik ga niet meer. Ze zijn niet op het kerkhof. Ik heb ze er nooit kunnen vinden. Het enige dat ik van de begrafenissen bewaarde zijn de bitprintjes met teksten als... Sta niet aan mijn graf te huilen. Ik ben er niet. Ik slaap niet. Ik ben de sterren die stralen in de nacht. En ga zomaar door. Er zijn nog zeven van ons kinderen in leven. En soms weet ik niet eens of dat wel waar is. Oh, shit. We klimmen nog helemaal over een hek om verder op het voor te komen. Middernacht. Daar is een light. Het, het, is een vreemde ervaring om hier midden in de nacht te zijn. Maar misschien dat je met al die beelden waar mensen als Leo mee moeten leven... dat je misschien <laughs> s'nachts wel altijd wakker bent. Ik hoor bellen. Yellow ja. This is for you, Tom. That wind chime, that's angels that speak to you. When it blows, I'm serious. Watch. En nu we nog verder op het kerkhof zijn gegaan, hier liggen de verste graven. Kruis na kruis liggen jongeren die Boys for Life staat er bij een van Wenbe. dat is Tommy Mullens graf. En een graf verder liggen oude munten. er staat een beeldje van een haan. Kevin's bijnaam was Rooster. En een handgemaakt kruisje. Kunstbloemen en een kaars die zeven dagen brandt. Geeft nog steeds licht. Ze zijn allemaal jong. Tussen de 15 en de 25 en de doodsoorzaken zijn onnatuurlijk. overdosis, zelfmoord, doodgeslagen met een baseballbed. Dat staat natuurlijk niet op de kruisen, maar Leo kent ze allemaal. May his smile light up heaven as it did on earth. 1971 to 1969. Self-mort? Suicide? Yeah. No, he got murdered. Shot seven times by an evil man. But anyhow, Brian, you gotta drive on. There's a lot to do. Um, so, take care, my friend. We dachten dat onze buurt de beste plek op aarde was. De Ierse wijk waar iedereen zich erop voorstond Iers te zijn. Zelfs als zijn naam Spenolli was. We waren er trots op hier vandaan te komen. Net zo trots als op onze Ierse afkomst. We ontkenden de problemen die tot de dood van mijn broers en al die anderen hadden geleid. Armoede, misdaad, drugs. Dat waren zwarte dingen die alleen voorkwamen in de zwarte ghetto's van Roxbury... aan de andere kant van de stad. Southie was Bostons trotse Ierse buurt. All Souls van Michael McDonald begint in het Saudi van de jaren 70. Saudi is de slangnaam voor de Ierse wijk in Zuid-Boston. Het is het verhaal van de stedelijke ghetto's, de housing projects. Michael groeit op met de Saudi-look. Broeken met superwijde pijpen en een kapsel. met een scheiding. Zwarte discomuziek. Maar het is ook de tijd dat drugs een massaproduct worden. Geweld en misdaad zijn het gevolg. De geschiedenis van Michael en zijn moeder... en tien broers en zusters van verschillende vaders... kan zich zo in een van de zwarte ghetto's afspelen. Het is de strijd van de alleenstaande moeders... die hun kinderen uit het spiderweb, zoals Leo Roland noemt... het spinnenweb van het kwaad willen houden. It started coming with cocaine... and that was the rich man's high, the rich man's coffee, you know what I mean? But we really were flooded with angel dust... Um, which you would get from New York City. And uh, what it did for me is it made me feel really powerful and strong, and no one could bother me. But I was scared to death. Het is middernacht en we rijden in Leo's enorme grote slee... een grote Lincoln Continental door Zuid-Boston. Weggezakt in het zachte leer zit ik in de raam hebben we open. Dat noemt eh, Leo ghetto airconditioning. Hij is deze maand 12 jaar clean van drank en angel dust. Hij zegt, met Angel Dust kon ik vroeger mijn doodsangst onderdrukken. Hij voelde zich sterk als een leeuw. Na zijn afkikken werd hij jeugdwerker in Saudi. En hij heeft dat eigenlijk gedaan tot de golf van zelfmoorden in 1997... toen een tiental jongeren zich ophing. Want dat heeft hem knock-out geslagen, want hij kende al die jongens. En hij kon ze dus niet redden. En vandaar dat hij er een tijdje tussenuit is gegaan... en vanavond voor het eerst sinds maanden weer op straat is. En hij is blij, want we zijn al twee tieners tegenkomen die het hebben gemaakt in zijn afwezigheid. Een meisje, dat werkt nu bij Dunkin Donuts en gaat weer naar school. En bij de benzinepomp zagen we een pukkelige jongen die eh, ook clean is geworden. De laatste jaren komen er steeds meer niet-blanke families in de projects wonen. De voormalige Ierse gemeenschap die valt heel snel uiteen. En Leo, die de meeste tieners nog in de luiers heeft gezien... kent in sommige straten bijna niemand meer. Hij leeft in this court down here. But and my mother's best friend lived next door to us. That's when my father started cheating on my mother. And um, and, after that, she moved to another project. Yeah, it's almost by design that they want to keep separated poor whites, poor blacks, and Spanish because then they're afraid that we'll all get together and say, hey, yeah, why does 10% of the America hold all the wealth and we have to work 90 hours a week? You know, what's there's something wrong with this picture. Yeah, and they're afraid, man. Hij zegt: van nou, het is helemaal niet moeilijk om, die, om de blanke families eruit te krijgen. ze willen het ook liever niet zien, witte armoede. En eh, hij zegt, zo moeilijk is het niet, want je hoeft maar één eh, burenruzie of zo te hebben. En je bent dan gauw, je al gauw, als je één keer scheldt, word je als racist uitgemaakt. Die politieman die hier zit te waken in zijn auto, eh, die schrijft een rapport en je bent je huis kwijt. Zo, zo werkt het gewoon. En dat gebeurt steeds vaker. I'll show you my grandmother's window. Het is een mooie buurt met grote bomen en rode bakstenen gebouwen. In de carrévormige binnenplaatsen wappert af en toe een Amerikaanse vlag. Hier wonen nog blanken. Kinderfietsjes liggen op de grond en in mini-tuintjes groeien prachtige bloemen. Hey guys doing? Je zou bijna vergeten dat je in een van de meest beruchte buurten in Amerika bent... waar tot voor kort bendes de straten beheersten. Maar tegenwoordig is er overal politie. Don't worry, I'm not the Over de hoofdweg voor ons glijdt een grote Amerikaan voorbij... We lopen de binnenplaats af. Rechts zit een groepje zwarte tieners onder een boom op een bankje. Nice cool shady spot. Het bankje van Leo's grootmoeder. My grandmother lived up there. My great aunt lived there. Hij zegt, eh, hij zegt eh, dat je zo rondloopt met die microfoon maakt je nogal verdacht. actually, you know what this is? An Politie was. Leo zegt meteen, we zijn helemaal geen politie. Anywhere. uh... Brother, check it out. Listen. me. What's your name, man? tell you that. If I tell you That's that, fine. I tell you too much. My name's Leo. What up, Leo? Cool, man. Nice to meet you, bro. Anyways, um, you know what? This planet, right, is so fucked up because people are at each other's throat. And you know what? Me and you come from the same background. Really. Our skin color is different. Now watch this. See these? These are false teeth, right? Yeah. Who? False teeth. You got better teeth than me, right? So. Really good no, teeth. Take care of <laughs> them. All right. I grew up real poor, right? Leo heeft zijn twee kunststanden in zijn hand. Ik ben arm. Ik ben poor man, zegt Leo. Ik groeide hier op en dit is de tol die ik betaalde. De zwarte jongens deinzen terug voor het kunstgebiedje. Now, don't you think that 5% of of America, white America, all the wealth? Maar ze luisteren wel naar Leo, die praat over hoe zwart en blank gescheiden worden gehouden... en hoe een klein groepje Amerikanen alle rijkdom in handen heeft en dat zwart en blank juist samen zouden moeten werken. De jongeren lachen. I'm gonna finish, I'm gonna finish the story. Wait, I'm gonna let, hey, you hey, you want to finish, can I finish the story, man? You don't let me finish it. Hold up, peace, man, peace, man, I love you, man, then I'm beloved. That's pimping, And all I want to say to you is one thing, right? Is if we, as a human race, continue <coughs> to let others dictate who we are and how we're going to come together and we live in the past and resentment and anger, there'll never be no peace in this country. And you know what? Got Ain't no such thing as peace in America. Young people are in need of hope. Young people are in need of opening doors. There's a lot of doors closed in America. If you're black, if you come from a poor background, if you talk with street slang, if you have false teeth, if you have a tattoo on your hands, <laughs> you know what I'm saying? Okay, so for me, I'm from the school of hard knocks. And I do got an MBA in ghettoology, and I know that. <laughs> All right? I don't have a degree from Harvard, all right? So let's get that straight. Ik heb de school van harde klappen doorlopen, zegt hij. En ik heb een graad in ghettoology. De jongen met de bandana om zijn hoofd, die zei dat er geen hoop is in Amerika... en zeker geen vrede, gaat steeds meer op in Leo's relaas. Je hebt de sleutel naar je eigen toekomst, zegt Leo... terwijl hij een sleutel in de hand van de jongen legt. Uh, Bel me, hier is mijn nummer. This is my name, right? And that's my home number, brother. You know what? You have the key to your own future and your own happiness. It's yeah. all inside of you, brother. And you know what? When you're a happy man and you're chasing your dreams, there is no force on this earth negative that can stop you unless you take on the negative energy. And you know what, brother? It's all about staying positive and being real. Be good, man. Don't be angry, man. Be happy, man. Life's too short. You might get hit by a truck tomorrow. I don't want that to happen to you, but be happy, man. Anger, anger kills your spirit, man. It, you never could be free, man. You know what I'm saying? Take care, man. Anyhow, that what? is my job. That's your job. That's, what you do all day. Jesus, Leo. I just... So, now you're tired. No, I'm actually, I'm gonna have a cigarette. Yeah. Boston naar New Orleans, een bouwplaats. Hier was een van de meest beruchte housing projects van de Verenigde Staten, St. Thomas. Het dieptepunt in de jaren 90 was een jaar dat er 26 moorden werden gepleegd. Toen woonden er nog 750 gezinnen. St. Thomas moest weg. Het lag als een zweer tussen mooie oude tuinwijken en de binnenstad. Begin vorige maand werd het laatste huizenblok gesloopt. Oh nee, drie blokken blijven staan als herinnering aan het roemruchte verleden. En na de nieuwbouw mogen een paar gezinnen terugkomen. Advocaat Bart Stapert werkte en woonde 12 jaar tussen de zwarte bewoners van St. Thomas. We rijden door de Kaalslag. St. Thomas was een van de oudste housing developments projects. Dus eh, sociale woningbouw? Sociale woningbouw. En die laten ze eh, de historische mensen om ze zo maar even te noemen. Die wilden dus per se dat eh, eh, een aantal van die blokken dat die, eh, bleven bestaan. Maar het is toch op zich wel heel apart. Want aan de ene kant heb je van die typisch zuidelijke Amerikaanse tafereeltjes... met mannen op de veranda, bier drinkend, hè, mooie houten huizen. En aan deze kant dan toch ook geen lelijke blokken eigenlijk, die appartementen. Nee, nou, het is ook, je moet ook gewoon zonder weer zeggen dat... St. Thomas zoals het gebouwd is, was ook gewoon heel mooi. Uh, eh, we rijden het nou in. Deze, oh, hier, dit wordt ook nog gesloopt ja, links. En eh, daar rechts blijft staan als monument. Ja. het was mooi. Het was mooi. Het was qua architectuur best wel mooi. Qua onderhoud is er gewoon al jarenlang zo weinig gebeurd... dat het structureel waren die eh, huizen niet meer te redden. Jij kent het ook voor dat die plannen er waren. om mhm. het, en hoe was het toen om hier te rijden? Levensgevaarlijk. Nee, niet levensgevaarlijk, maar er waren gewoon ontzettend veel mensen op straat. Ehm, echt, eh, nou ja, drugdealers ook, maar ook gewoon heel veel kinderen op straat. Heel veel, eh, ja, omdat de huizen ook klein zijn. Eh, mensen die hebben niet altijd, hadden niet altijd airconditioning. Dus daar zaten altijd een groepje ehm, vrouwen vaak eh, bij elkaar gewoon te praten. En, eh, en, en, eh, je had ook verschillende plaatsen waar dan mannen zitten te praten. En een beetje zitten te drinken, domino spelen, dat soort dingen. Maar de fluitende kogels is dus eigenlijk een beetje overdreven? Nou, dat was er ook wel, maar dat was meer s'avonds. Um, als je kijkt vijf jaar geleden... dan kun je wel zeggen dat gewoon elke avond werd er wel geschoten. Dat betekent niet dat er elke avond iemand gewond raakte of, of, omkwam. Maar er werd, er werd gewoon veel geschoten. Kijk, drugshandel hangt natuurlijk heel erg samen met, ehm, eh, met armoede ook wel. Eh, drugshandel is wat dat betreft eh, een, relatief makkelijke manier om snel veel geld te verdienen. En het is ook meer de handel zeg maar, dan het gebruik. Hoewel het gebruik was er ook wel, maar ehm, ja, hier komen ook blanke mensen zeg maar, hun drugs halen. Het is gewoon een soort winkelgebied voor drugs. to have football in the schools and baseball and basketball and track and field. They took all that out of school. You know, music. That's not in the schools anymore. So, and you wonder why a lot of kids turn into gangs because there are no more after school activities. A lot of kids don't fit in out there, but they're just looking for something that they can fit into, you know. There, there's nothing. And what can you do as a mother? Oh, pray kids? a lot. Oh, and hope that they don't fall into those traps that are out there, you know, set before them. Yeah, you can't lock them De 41-jarige Theresa Morris was 14 toen ze haar eerste zoon kreeg. Er volgden er nog vijf. Ze had het goed naar haar zin in St. Thomas... waar iedereen op elkaars kinderen lette en elkaar hielp. Maar de laatste jaren ging het snel bergafwaarts, zegt ze. Er werd geen onderhoud meer gepleegd. De appartementen krioelden van de kakkerlakken. Kinderen werden door ratten gebeten. Waterleidingen sprongen, rioleringen liepen over. Er was loodvergiftiging. En mensen leden aan astma en kregen rare huidziekten. Maar erger waren de drugs en de daarmee gepaardgaande misdaad. Omdat er niks voor tieners te doen was... werden de traps, de valkuilen voor haar jongens, steeds gevaarlijker. En in die oorlogssituatie, zoals Theresa het noemt... moesten haar kinderen zich zien te handhaven. one evening, I think I walked up on one of them and they didn't see me. And I said, well, I know that, that you're selling drugs. I'm quite sure a lot of other folks know it. So I made a decision that he had to move mm-hmm. before I lose my apartment. And that's what I had, what I did. How did you feel about that? Uh, so uh, um, son there. I was hurt because I didn't raise my son to be no drug dealer. Um, I was devastated by it. Um, but that was a decision that I had to make van mijn other children at that time. En ze zegt, ik heb een heel moeilijk eh, besluit moeten nemen. Want eh, kijk, eh, het is hier zo, als je in een public housing woont... Mag, en je, je, hebt met drugsdealing te maken, dan word je meteen uitgezet. En ik moest dus toen die drie zonen... Ik, ik heb één avond liep ik op straat en toen kwam ik achter dat mijn 15-jarige zoon een drugsverkoper was. Ik moest toen de beslissing nemen om die drie die daarbij betrokken waren. En dat deed heel erg pijn om die het huis uit te zetten. <clears throat> Want anders was ik mijn huis kwijtgeraakt. En ik moest het doen voor de jongere kinderen. En to let them go. En dat ze zelf erachter zouden komen dat drugsdealen niet de toekomst is. Maar dan, how could you, you couldn't have stopped it. No, no, no, There was no choice to go anywhere and live somewhere else in a nice neighborhood. <laughs> There's no drugs. There are very few nice neighborhoods in the city of New Orleans. There are very few. Hmm, very few. For um, black people. Where there are searches for peace of mind, love in this world is so hard to find. So walk with me, hold my hand, and warm your heart. Only a true love will satisfy. Open your heart and close your eyes and walk with me. Hold my hand and warm your heart. In de moeilijkste jaren sleepte zingen Barbara Jackson er doorheen. En God. Zonder hem had ze het ook niet gered. Ze woonde meer dan twintig jaar als alleenstaande moeder in St. Thomas. Bijna al die jaren was ze actief in de bewonersraad... die processen aanspande tegen de gemeente. Bijvoorbeeld over het feit dat er asbest in de huizen was gebruikt. De bewoners wonnen. In haar gezin ging het minder goed. Een van haar zonen raakte verslaafd aan crack. Barbara geeft dat, in tegenstelling tot andere moeders die ik het vroeg, gewoon toe. Veel van hen vinden het moeilijk om daarover te praten. Alsof je dan als moeder hebt gefaald. Ik um, zonen to uh, violence my youngest boy and my next to oldest boy. He had a fight with a young man uh, like a day before the day he got killed. Ik ben twee kinderen door geweld verloren. Mijn ene zoon had een dag voor hij werd vermoord ruzie om een meisje. Hij zat op de veranda. De jongen kwam terug en begon op hem te schieten. Then my son was standing up. The one who got killed in St. Thomas was standing up. Well, they were shooting at each other and he got caught in a, in a crossfire. And some guys that got into it and he got shot. Mijn jongste jongen stond in de vuurlijn van een gevecht in St. Thomas. Ik heb nu nog maar één zoon over. I think it's so sad for them to to just shoot each other, not even like they don't care about life. And they're just so full of anger, you know. And I get full of anger when they do it, you know. Ik vind het zo triest, zo triest om elkaar alleen maar dood te schieten... alsof ze helemaal niet om het leven geven. Ze worden kwaad om het minste of geringste en ze zijn zo vol woede... En ik word woedend als ze zulke dingen doen. You see stuff on TV, people get shot, but they get up. But this is real. When you shoot them, they're not gonna get up. They're dead. They're gone forever, you know. Ze zien op televisie dat mensen worden neergeschoten en weer opstaan. Maar this is real, de werkelijkheid. Mensen staan niet meer op, ze zijn dood, voor altijd weg. Ze komen niet meer terug, ze zijn echt dood. Oh, uh, I was sitting on the porch early one morning and a girl passed by and said... Oh, Miss Barbara, You heard is he he's dead. I said, who's this? And he, she said, the guy who killed Veldis. Een van de moordenaars van mijn kinderen werd later zelf ook doodgeschoten. Op een dag kwam een meisje aan de deur. Die zei, hey Miss Barbara, he's dead. Ze zei dat hij aan flarden was geschoten en dat ik wel blij zou zijn. I'm not glad nobody's dead. I said, but I really feel for his mother. You know, I said, because me being a mother, I know she tried to do the best that she could zei, nee, ik ben niet blij. Ik voel echt met zijn moeder mee. Ik weet zeker dat ze alles heeft gedaan voor haar zoon. Soms loopt het anders. Kinderen opvoeden is niet makkelijk. En zeker niet voor een alleenstaande moeder. But you know, I, love my son. Don't get me wrong. I really love my son. And I, and I give the world if I can get him back. Begrijp me goed. Ik hou van mijn zoon en ik zou de wereld geven om hem terug te krijgen. Maar op dat moment dacht ik aan haar. Ik wist hoe ze zich als moeder moest voelen. Mijn hart ging naar haar uit, ook al vermoorde haar zoon mijn kind. And I say, well, you know, when my son got killed, nobody really looked for the persons that did it. And even when he got shot, I had to basically threaten the police officer to get the ambulance to get him to the hospital fast. And it took a long time. I had to call up to City Hall. Na de moord op mijn zoon is er nooit een onderzoek ingesteld. Daar verdeden ze hun tijd niet aan. Hij was gewoon de zoveelste zwarte dode in de projects. Toen hij daar lag moest ik zo ongeveer de politie bedreigen... om een ambulance te laten komen. Het duurde heel lang. In paniek belde ik zelfs een van onze gemeenteraadsleden op het stadhuis. Toen de ziekenwagen eindelijk kwam, zeiden ze dat er te weinig materieel was. Doctors them said it was very surprised that he lived that long because the the the, the shots that he endured were um like you was in a war, Vietnam War or something. That you didn't think nobody would live that, could live that long. De dokter kon niet geloven dat mijn zoon nog leefde. Het had zo lang geduurd en hij had te veel bloed verloren. En hij was zo'n mooie jongen. Bijna twee meter lang. Een echte goede jongen. Maar ik moest hem laten gaan. Het was Gods wil. En hij was such a handsome, really fine boy. And what would I the Lord, just whatever his will, whatever. What would be the best, I had to just deal with that. So that was something else. Terug naar Boston, duister Boston, we rijden weer rond in Leo's Lincoln Continental, die vanavond als jongerenclubhuis dient. We pikken Mikey en Pat op. Yo, yo, yo, my name is Mikey and I stay potent, mouthing off to the teacher. Got the meat cleaver in the heater, never drinking liters of vodka. I'm the stalker, hit you with the vodka bottle in your head, leave you dead. Counting six sheeps in your head, cause you're dead in the bed. Now you're in the nurse's hospital. It's possible that you have no arm. I cause harm to your whole face. <laughs> Hit you with a neck brace. Oh, shit. Not the neck brace. The neck brace. That's what I said. Neck, the neck. That's neck what brace. I said. I know neck. this kid Ed. He'll break it down. He's a fat. So you mess with me, I get the FBI. You know you'll die. I'll hit you in the eye, hit you in the brick to your dick. Ooh, I might have swore Get that stick and hit worry, the stick outside of this car. You got a scar well, on his whole head. There's a cracker sitting in the back seat. There's a cracker. There's a cracker. I mean, a honky. I mean, no, it's a white guy. Oh, no, it's a bird. It's a plane. It's Mike Morrissey. It's he's Mike flying. Morrissey wanted for robbery and um, dangerous. dangerous. you can't aim it. That's too hard to hit. It's Mike Morrissey. Sla ze met een fles. Sla ze met een stok. Sla ze met alles wat je pakken kan. Dat is Mikey's rap als ik vraag om een lofzang op Saudi. Vorige maand is zijn moeder op straat gezet omdat ze kook deelde. Mikey, die probeert op het rechte pad van sport en school te blijven, woont nu bij zijn oma. Zijn moeder zwerft op straat. We zien Donald en Tim lopen. 15-jarige Tim, die Mr. Y wordt genoemd, heeft een lijst opgesteld met mensen om wie hij zal huilen. Donald staat erop en ook zijn broers en zussen. Verder kan het hem niet schelen wat er in Saudi gebeurt. Donald is 14. Hij zag gisteren nog een jongen die een overdosis had genomen. State your name in your business. Come here. This is the Buckman. Man. Come here. <laughs> real, Donald. I'll, I'll bust you. I'll bust you up. How many dollars have I given you? So what do you want to huh? know? What did you see yesterday? Oh, uh, I was just walking by later on in the night, and uh, This kid was on the curb, and he was he overdosed, and I seen. Him. Who was that? Who was the kid? I don't know. How old was he? In his twenties. In his twenties? Where was that? On East State Street? Right next to Coins. Als je zoiets ziet, vergeet je het dan gewoon. If you see something like that, you know, like yesterday, you just forget, you try to put it away, or what you do? What do you do? Just don't think about it. Don't think about it? Why not? I really don't care. Well, I care. You, do care, but you care, but you can't do nothing about it. Yeah. Like just like that. Like yesterday, this kid was all fucked up. I was gonna call him an ambulance Ooh. take a stash. Louis. Right? Already? I, I threw a stash? on the ground and stepped on it. What's a stash? His drugs. What kind of drugs were it? Heroin. How much was it? De jongen op de eerste verdieping was aardig en bood aan onze tassen naar boven te dragen. Hij was van mijn leeftijd en mijn moeder nam hem mee naar binnen. Samen gingen we weer naar beneden en zaten op de stoep van Patterson nummer 8. Hij somde de buurtregels op. Hij zei dat ik een paar vuistgevechten moest doorstaan... voordat ik deel kon worden van de buurt. Dat ik maar beter geen negers of spiks, Hispanics... uit Jamaica Plain mee naar huis kon nemen... en dat ik vooral nooit iemand mocht verlinken bij de politie. Danny was oké. Hij probeerde me te helpen. Ik vroeg me af of ik tegen de tieners zou moeten knokken... wiens tanden er al uitgeslagen waren... en die dreigend omhoog naar onze ramen staarden. Hij verzekerde me dat die alleen maar mijn oudere broers wilde pakken. Ze zouden nooit kloten met iemand die kleiner is, zei Danny. Dat waren de regels. As a young kid, I was dragged along by my older brother. And uh, the older brothers used to take the younger brothers and protect them? Uh, protect them, but basically, my brother actually bred me like a, almost like a pit bull. He made me fight older guys. He made me to. He thought that was a good way of trying to teach me how to survive, you know, and also giving me beatings for not doing right by what he thought was right. So I got a lot of beatings. Net als Michael McDonald van All Souls moest Ronnie Donahue het zonder vader stellen. Die was er vandoor gegaan. Daarom moest zijn oudste broer Joey hem leren hoe hij zich in de ruige buurt kon handhaven. Hij trainde me als een pitbull, zegt de 32-jarige Ronnie nu. Hij leerde me vechten tegen jongens die veel ouder waren. And I remember one time when he was babysitting me and he told me to get in the room and he took my head and put it through the coffee table, the glass coffee table. So, I mean, stuff like that. I mean, it was it was tough. Like it was like a tough, it was tough it was just, I don't know if you call it tough love or, or what, but, you know, until one day he threw me in a dumpster one time and one of his friends got in the dumpster and he made me fist fight him until, until I won to get out of there. Ik weet nog dat Joey een keer op me moest passen. And I did anything to get out of that dumpster because the kid was kicking my ass. <laughs> Hij riep in de kamer in en sloeg zo mijn hoofd door de glazen koffietafel. Hij wilde me hard maken, noem het tough love, harde liefde of zoiets. Op een dag gooide hij me in de vuilcontainer. En een van zijn vrienden kwam erbij. Ik moest vechten totdat ik, totdat ik van hem had gewonnen. I broke a vodka bottle. And I went after him with the vodka bottle. Ik sloeg een vodkafles kapot en ging achter hem aan. Trying to stab him to get out. Now he was a friend of mine. But the kids would stand around the, uh, the dumpster. Screaming and yelling. Kick his ass, get him ik herinner me, en achteraf is het belachelijk... dat ik, als ik met mijn plastic soldaten speelde... en mijn autootje, met mijn autootjes rondreesde... dat er dan een 12 pack bier naast me stond. Ik vond het normaal om bier te drinken als ik met soldaatjes speelde. Ik was negen of tien. Op mijn elfde rookte ik joints, deed iedereen. Dat ging, eh, dat ging samen met eh, drinken en later met pillen. Valium, Percocets, etc. Met de hotboxes, gestolen auto's, speelden we cops en robbers... Dan zaten we elkaar eh, achterna. Moest de een de ander in elkaar rijden. Scheurde hier met eh, de 140 kilometer per uur over de straat. Ja, de, groot, de grootste lol was vechten. But to define friendship... Back then, I, I really didn't have a clue how to be a friend. Ik had geen idee wat vriendschap betekende. Ik had geleerd om mensen die iets over me zeiden op hun bek te slaan. Op een keer had ik met een buddy gedronken en toen had hij iets over een ex van mij gezegd. I went to bed, I got up angry. Ik ging naar bed en werd heel kwaad wakker. I went looking for him. Ik ging op zoek naar hem. Hij liep rond met zijn kleine nichtje van twee, drie jaar op zijn arm. Zijn ouders waren erbij. En hij zei, hey Ronnie. He said, hey Ronnie. I walked right up and I broke his two cheekbones. Nou, ik liep zo op hem af en brak eh, allebei zijn kaken. Omdat hij iets over mijn ex had gezegd. Ik dacht dat hij loog of zo, dus sloeg ik hem in elkaar. And that's what I did to most of my friends. I used to fight them all en beat them up. Als Ronnie 17 is, rijdt zijn broer Joey zich dood in een gestolen auto. Ronnie raakt in een depressie. Acht maanden sluit hij zich op in zijn huis. En voor het eerst denkt hij na over zijn leven... maar weet niet hoe het te veranderen. Pas jaren later kikt Ronnie in de gevangenis eindelijk af. Hij wilde weer zichzelf zijn. I was always a nice kid, zegt hij. Maar ik had alcohol en drugs nodig om me in Saudi staande te houden. Well, the alcohol, it made you angry. It just did things. It brought me to places where I, I shouldn't have been. I fought all the time, and you know, it was just I was started selling drugs, and and I, I just knew inside that that person wasn't me. But I mean, that was what I was taught. Alcohol maakte me kwaad. Het bracht me op plekken waar ik beter niet kon komen. Ik vocht de hele tijd. Ik begon drugs te verkopen. Ik wist van binnen dat ik niet mezelf was, dat ik, dat ik niet zo was. Het waren dingen die ik van mijn broer had geleerd. Ik werd voortdurend opgepakt. En toen zei ik, ja, genoeg is genoeg. Ik moet iets veranderen in mijn leven. A lot of my friends were getting sober at the time. So I tried it and I said, oh, this is, this is nice. This is something different. Het was prettig, heel anders om sober te zijn. Maar moeilijk was het ook, want ik moest opeens met allemaal gevoelens omgaan... die ik altijd onder alcohol en drugs verborgen had. Ik rende weg voor mijn gevoelens. I mean, who's, who knows how to teach you how to deal with losing people like that and seeing that type of death and that type of, uh, you know, just violence and it's just, it's tough. Ik had dat nooit geleerd. Ik bedoel, hoe kan je iemand leren omgaan met het verlies van zoveel mensen? En dan de manier waarop, weet je. Zoveel geweld. I have nightmares constantly, constantly. Like I'm gonna lose. I have nightmares about my son. I have nightmares about just. I have a hard time even today to have a relationship with somebody. Like you know because it's it's easier to be by myself than to have someone close to me. Ik heb altijd nachtmerries dat ik mensen kwijtraak. O ook mijn zoon. Ik woon alleen. Zelfs nu nog vind ik het moeilijk een relatie aan te gaan. Het is makkelijker op mezelf te zijn dan eh, om iemand dichtbij te laten komen. Wat was het ergste wat je meegemaakt hebt? Wat was the worst thing that you experienced? Mm. Ah, <laughs> jeez, that just... The question is like, what's, what's the best thing that ever happened in my life? You know, I mean, I, it's not everything's bad and stuff, and I have a good outlook in life because if you don't, and if I look back at all the, all this, you know, the the violence and all the, that that I experienced, then I'd be in the nut house. Ik probeer een positieve kijk op het leven te hebben, want als je alsmaar terugkijkt naar het geweld en de, en de doden, dan zou ik in een gekhuis zitten nu. Het lijkt net of mijn goede herinneringen geblokkeerd zijn. Ik probeer ze op te roepen, maar zodra ik dat doe, komt er boem een ander beeld overheen. Mijn buddy in de kist, mijn broer of de vrouw die vlak voor me doodviel. Ik bedoel, het is er altijd. Altijd. Boom. Ja. It's right in front. It's always right in front. Ik ging naar een therapeut. Ik vertelde een paar dingen. En toen ik weer kwam, zei hij dat hij de hele avond met zijn vrouw had zitten huilen. I'm looking at him like, you little faggot don't cry for me. Like, and I got mad at him, like, you know, who are you? Like, I don't, you're not supposed to have any feelings for me. Don't feel pity. Now, I felt like he had pity on me. Ik dacht, wie ben je? Je hoeft niet om met te janken medelijden met me te hebben. Ik, ik werd woest. So that was it. Gone with him. Een psychiater legt me uit dat de meeste mensen in oorlogssituatie zelfs niet zoveel dood en geweld meemaken. Ze zien misschien lijken, maar het zijn niet per se mensen die, die, die dicht bij hen hebben gestaan. He explained to me some people in war don't even experience that much death. Left and right, left and right, you know, one after another. Hij zei dat hij zich niet kon voorstellen dat je voortdurend mensen verliest die je kent. Links, rechts, de een na de ander, je hele leven door. Tot op de dag van vandaag. Eh, mijn jongere broer heeft net zijn beste vriend verloren. Het gaat, gaat gewoon maar door. Then there was this one guy that went through war. And I went to him and he hit a spot which I didn't want to feel. Ik ben ook bij een psychiater geweest die in Vietnam was. Een ruige vent, alsof hij in Southie was opgegroeid. Die raakte een plek die ik niet wil voelen. He hit some spots. He knew right where to go right after. Like, and, uh, I wasn't ready. You know, I don't think I'll ever be ready. Ik was daar niet klaar voor. Ik denk niet dat ik daar ooit klaar voor ben. That's just like a black spot that I, don't want it to be opened. It's, it's, it probably needs to be, but in, in a sense I don't think so. Ik denk dat je moet leven voor morgen en niet voor gisteren. Elke dag beleef ik alsof het mijn laatste is. And that's, I don't know if that's kind of like a, a good or bad thing, but that's how I try to live life. Maar zo probeer ik door te leven. Cathy hoorde bij een groep tieners die altijd heel druk deden op Patterson Way. Ze liepen op en neer, doken weg in portieken, spurten over de platte daken... sprongen in vreemde auto's en als het avond werd... kwamen ze tot rust in East 8th Street, aan het eind van Patterson. Ma noemde ze de 8th Street Gang. Cathy zat, net als veel andere meisjes uit Southie... op de Cardinal Cushing High School. Maar het heersende gevoel in de buurt was dat school iets voor suckers was, voor mietjes... Ma zei dat Kathy aan drugs was begonnen. Ik wist dat al. Ze zei dat ze had gehoord dat de hele 8th Street Gang Angel Dust was gaan roken. daarom zijn ze allemaal zo gek als het dag lang is, zei ze. Op een avond kwam Ma thuis. Je kan het niet geloven, zei ze. Moeder van God, het lijkt hier wel Las Vegas. De straat is donker als de hel. Binnen heeft iedereen de lamp aan. Speakers blaren keihard uit de ramen. Ze had zich een weg moeten banen door ronddolende mensen die allemaal super stoned waren. Terwijl anderen disco dansten op de straten, de stoepen en op de platte daken. Ze had heel East A Street afgelopen om Cathy te zoeken die al twee dagen weg was. Degenen die nog in staat waren te praten zeiden dat ze niet wisten waar Cathy was. For Christ's sake, een van hen was zelfs aan het dansen met een stoplicht. that's, they're all here. Hey, Jennifer. Jen, Jen, come here one second, please. Het is drie uur s'nachts. Een groepje jongens komt met een taxi uit de stad. Een blond meisje zweeft op skielers voorbij. Look it. Hey, I gave you my number, right? Uh. Jennifer is 17 en drie jaar aan de heroïne. And I told you that if you want to kick dope, you can, right? Okay. All right? You got my number. I'm dead serious about that. Uh, all right? Will you call me anyways? Just yeah, I'll call you. Just anyway. call me anyways. I'm I listed will. on 3rd Street if you miss my number. Okay. All right? All right. And listen, yeah. be careful. You know what? You're a fucking good kid, man. Okay? Yeah. You want to say anything to Holland? Anyone in Radio Holland? Right here. <laughs> you want to say anything? Say something. Uh, uh, what's up? <laughs> what's up? Just what's up? What's up, Holland? Keep it real. Keep it real and what else? What about dope? It'll take you straight to hell. Yeah. What? It takes you straight to hell, that's for sure. Why do you take it in? Um, no, I really don't know. Kills my pain. I had a screwed up life, and it's the only thing that numbs it. How do you get money for dope? Is it cheap here? Uh, you gotta hustle, you know? For girls, there's two options. You can either hustle or you can sell your ass. And I won't sell my ass, so I hustle. Stealing and shit like that. Ik heb een kut leven gehad, zegt ze. Een doop verdoofde de pijn. Maar ik weet ook dat het me kapot maakt. En hoe kan geld komen? Een meisje steelt of verkoopt haar kont. Dat wil ik niet, dus steel ik. Alla, I'll give you a call, Leo. Yeah, come All right. All right. So listen. Say goodbye. Say a prayer for me, Leo. I need it. I always it. do. You always make prayers. All right. Always. Thank you. Bye. <laughs> believes in these kids. They don't want to work with these kids at all. They're like, they think they're hopeless. And you know what? I was hopeless once. You know what? And I lost a lot of friends, you know? But I think she can make it. So, you know, Tot zover deel 1 van From the Devil's Pit, berichten uit het duivelsgat. In deel 2 kunt u horen hoe het verder gaat met de ghettobewoners. Fragmenten uit het boek All Souls, A Family History from Southie van Michael MacDonald werden gelezen door Jan Donkers. En verder hoorde u de stemmen van Nicoline Tania en Bert Luppes. Het geluid werd verzorgd door Leo Knikman. Zoals gezegd hoorde u het eerste deel van de tweedelige documentaire From the Devil's Pit. Gemaakt door Jacqueline Maris voor Het Buitenland in 2001. En volgende week hoort u het tweede deel van deze indrukwekkende documentaire. Dit is Radio 1, u luistert naar het programma Woord. En we hebben nog even tijd voor muziek en in dit geval de persoonlijke keuze van technicus Tim Corbett. Hij koos voor New Frontier van Donald Fagan. Van het beroemde album The Nightfly, erg toepasselijk, uit 19... 1982. Fagan was vroeger lid van Steely Dan en die band stopte in 1980. En vanaf dat moment ging Donald Fagan solo. New Frontier. Donald Fagan, New Frontiers. Op speciaal verzoek van Tim Corbett. Dit is Radio 1. U bent de gast bij het VPRO-programma Woord. En wilt u reageren op wat u allemaal hoort in Woord... of heeft u vragen, opmerkingen of eigen verhalen... mail dan naar woord.vpro.nl. Of stuur een kaartje en dat adres om te schrijven is VPRO ter attentie van Woord... Postbus 11 1200 JC in Hilversum. U kunt ons ook volgen via Twitter. Dat adres is twitter.com slash woordnl. En we hebben ook een pagina op Facebook. En dat is facebook slash woord.nl. En als u nou geen nachtbraker bent, geen nood... beluister dan eenvoudigweg het programma via www.radio1.nl... of via de speciale Radio Gemist app voor iPhone van de VPRO. En direct abonneren op de podcast. Dat kan natuurlijk ook via www.vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Goed, dat waren in ieder geval even de belangrijke mededelingen. Jan van Rijnsbouw. ik ga een plaat voor hem draaien. Ik heb geen idee van welke muziek hij hield. Wat ik wel weet, is dat hij volgens mij dol was op wijn. Red Red Wine van Neil Diamond. Red, red wine. forget that I still need her so. Red, red wine, it's up to you all I can do. I've done, but memories won't go. memories won't go. Time. Red Wine. Speciaal voor Jan van Rijswouw. Ik kan alleen maar zeggen, goede reis, jongen. Dit is Radio 1, u bent nog steeds de gast bij het programma Woord. Wij gaan zo meteen even iets anders doen dan u wellicht van ons verwacht had. Of misschien heeft u helemaal niks verwacht... omdat u nog helemaal niet naar de programmering heeft gekeken op eh, Facebook. Wij zouden het gaan hebben over ehm, economie. De crisis en het grote geld. Op 29 september 2008 maakte namelijk de Dow Jones-index... de grootste koersval uit haar geschiedenis. Maar ehm, u houdt dat van ons te goed. Wij gaan in het volgende uur wegens technische problemen gewoon iets anders doen. Iets heel anders zelfs. Het wordt een eh, uitgebreid gesprek met Gerbrand Bakker... in een aflevering van Napels bij Nacht. Henk van Middelaar zal in gesprek zijn met hem. En dat is een bijdrage van de RVU. Hier bij Woord van de VPRO is dat een première. Dus dat is weer heel bijzonder. Graag tot zometeen.